Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie houdt al dagen een ballon in de gaten... waarmee China de Amerikanen zou bespioneren. De Amerikaanse legertop heeft overwogen om het apparaat uit de lucht te schieten... maar heeft besloten om dat voorlopig niet te doen... in verband met schade op de grond door neerstortend puin. De ballon dook enkele dagen geleden op boven de Amerikaanse staat Montana. De ontdekking van de Chinese ballon is een paar dagen voor het bezoek... van de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken aan China. In de Duitse plaats Recklinghausen in het Roergebied zijn zeker twee kinderen aangereden door een trein. Een van hen is overleden, de ander is zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde zo'n 500 meter van het centraal station van Recklinghausen. De slachtoffers zouden langs of op het spoor hebben gelopen. Hoe oud ze zijn is niet bekendgemaakt. De Rijksuniversiteit Groningen mag van de rechter een docent ontslaan... die in zijn studielessen complottheorieën zou hebben verkondigd. Studenten kregen tijdens een vak dat ging over kritisch denken... lesstof voorgeschoteld met controversiële standpunten... zoals dat vaccinaties autisme zouden veroorzaken. De universiteit wilde hem al ontslaan omdat zijn manier van lesgeven niet strookt met de academische normen van de universiteit. En de rechter heeft daar nu groen licht voor gegeven. Privéadressen in het kadaster zullen beter afgeschermd worden om bedreiging te voorkomen. Onder meer D66 had het kabinet gevraagd om de openbaar toegankelijke huisadressen af te schermen. Om te voorkomen dat die gegevens in verkeerde handen zou komen. Mensen zouden zo makkelijk thuis bedreigd of geïntimideerd kunnen worden. Het kabinet gaat nu bekijken hoe de huisadressen bij het kadaster het beste afgeschermd kunnen worden. Eerder vandaag werd al duidelijk dat het strafbaar wordt om iemands adres online te verspreiden met als doel iemand te intimideren. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Overdag ook veel bewolking met af en toe regen. Vanmiddag breekt in het noorden de zon mogelijk nog even door.